Marion Koekoek met het NOS Journaal. Het kabinet heeft de begroting voor volgend jaar vrijwel ongeschonden door de Tweede Kamer geloodst. Het is de oppositie niet gelukt om de plannen voor onder meer de persoonsgebonden budgetten en de sociale werkplaatsen te veranderen. Het kabinet staat wel sympathiek tegenover het plan van de SGP om ouders met een laag inkomen ook vanaf het derde kind een zogenoemd kindgebonden budget te blijven geven. CDA-fractieleider Van Haarsma Buma zegt dat hij een wrange nasmaak heeft overgehouden aan de bijdrage van PVV-leider Wilders, die vanmiddag tegen premier Rutte zei, doe eens normaal man. Wilders zelf de andere Kamerleden selectieve verontwaardiging. Hij zei dat het de linkse kerk niet lukt de PVV met argumenten te bestrijden. In de deeltjesversneller CERN bij Genève zijn wetenschappers met stomheid geslagen omdat ze deeltjes gemeten hebben die sneller gaan dan het licht. Dat is volgens de relativiteitstheorie van Einstein niet mogelijk. De deeltjes werden ondergronds afgeschoten naar een meetstation bij Rome. De wetenschappers laten hun waarneming controleren door collega's in de VS en Japan. De politie in Rotterdam heeft de eerste vijf foto's gepubliceerd van verdachten van de rellen bij de Kuip van afgelopen weekend. Ze staan op de website van de politie. Als de verdachten zich zaterdag nog niet hebben gemeld, wordt hun foto getoond op schermen in de stad. De Amerikaanse beurs is net als de Europese beurzen met flink verlies gesloten. Wall Street verloor 3,5%. Eerder sloot de Amsterdamse beurs met ruim 4% lager. Beleggers krijgen steeds meer de indruk dat de economie wereldwijd afstevend op een nieuwe recessie. Barcelona-speler Afelay heeft een zware knieblessure opgelopen. De Oranje International is waarschijnlijk een half jaar uitgeschakeld. Afelay scheurde de, tijdens de training een kruisband in zijn linkerknie en wordt morgen geopereerd. Het weer, het is droog, vannacht plaatselijk mist, minima rond 9 graden. Morgen afwisselend stapelwolken en zon en het wordt dan 18 graden. In het weekend veel zon en ongeveer 20 graden.